Door Almegens met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten in vijf Amerikaanse staten de stembureaus... die in swing state Iowa en in Montana, Nevada, Utah en Idaho. Nog altijd zijn er geen grote verrassingen. Joe Biden heeft nu 131 kiesmannen achter zich. Donald Trump 92. Beide wonnen de staten waar traditioneel hun partij ook wint. Tegelijk met de presidentsverkiezingen wordt in de Verenigde Staten ook gestemd voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. In het Huis van Afgevaardigden hebben de democraten hun meerderheid uitgebreid. Een derde van de senaatzetels wordt gekozen. Volgens Amerikaanse media hebben de democraten inmiddels een senaatzetel veroverd op de republikeinen. Het gaat om één van de twee vertegenwoordigers uit Colorado. Een vermiste baby uit Maastricht is weer terecht. Volgens de politie is het meisje van drie maanden in goede gezondheid gevonden in een huis in de Belgische plaats Voeren. Het kind is overgedragen aan jeugdzorg. De politie riep afgelopen weekend de hulp in van het publiek omdat er grote zorgen waren over het meisje dat op bevel van de rechter uit huis moest worden geplaatst. De moeder zei eerder in het AD dat de baby gezond en veilig in Turkije was. Hoe de politie haar nu in België op het spoor is gekomen is niet bekendgemaakt. Oud-topvoetballer Diego Maradona heeft met spoed een hersenoperatie ondergaan in een ziekenhuis in Argentinië. Maradona, die vorige week 60 werd, had een bloeduitstorting tussen de hersenen en zijn schedel. Hij werd gisteren opgenomen in het ziekenhuis. Volgens zijn woordvoerder is de operatie succesvol verlopen. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog en opklaringen. Minima liggen rond 4 graden. Hier en daar kan een mistbank ontstaan. Overdag flinke zonnige periode afgewisseld door wat bewolking.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 So oh, I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in south of the border with me. Zandvoort. feeling. But there's a sky if you jump through the ceiling. Oh. talk me out of this life institution.